Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Het is vrijdagavond, 8 uur. Tijd voor Arwin en eh. eh, eh dinges. het koepeltje volledig in gebruik is genomen. De Arabische wereld in vuur en vlam staat, maar de leider zal daar niet willen opstappen. De huldiging van Ben en Dean 15.000 euro heeft gekost en dat is betaald van Horens belastinggeld. Mijn vriendje Tobit met pensioen is gegaan en de Arwen en Tobit Show. En nu zit er in tenieren in een muziekstudio. Ik vanavond als opvulling dien, maar doe dat eigenlijk mijn hele leven al. Ik er bijna gelijk aan een koemoe denken, maar dat is dan weer mijn dingetje. Wij vanavond een hele, of hele leuke optredens in petto hebben, omdat het weer de eerste vrijdag van de maand is. Is dit de Arwen en Tobit Show van vrijdag 4 februari 2011? live vanuit het café van het altijd gezellige manifesto. En zo is het maar net, toch? Ja, zeker. Ja, goed. Wat heb je de hele week gedaan? Het liefst Bijzonder, dan bijzonderheden bedoel ik dan. Oh, bijzonderheden. Want dat zo min mogelijk, dan ken ik ja, dat is een dingetje. Ehm, ja. ja. Ehm, ik, heb, ik heb iets gelezen op Twitter dat je bal aan het plakken was geweest. Ik heb, ja, ik heb mijn achterband geplakt. Eh, en, er blijkt nog een gaatje te zitten trouwens. Dus want hij is weer lek. Hij is weer lek. Ja, dus ik mag eh, morgen voordat ik naar de studio kom... Eh, nog even in de weer. Ik zou gewoon, als ik jou was, zou ik gewoon een andere binnenband halen, man. Dat zou ook een ding zijn. We hebben wel plakketjes 7 ook op deze binnenband. dus op zich, man, is een man, idee. Man, ik zou een binnenband halen gewoon. Dus een nieuwe Arwin en Tobit Show, een nieuwe maand. Dus dan weet je dat de eerste vrijdag van de maand zitten we altijd live vanuit het gezellige café van Manifesto. En dat het gezellig gaat worden, dat weet ik al zeker. Want we hebben straks een hele prettige scheiding op het podium staan. Die ik ongehoord heb uitgenodigd. Want oh. eh, op aanraden van Barry. Oké. Die heeft daar zien spelen. Eh, eh, want Chris James en Laurens Rij die zijn daar verantwoordelijk voor een singer-songwriter project. Ja. En één keer in de maand hebben ze daar een artiest. En Barry zei van, die mevrouw kan heel erg mooie muziek maken. En die moet je gewoon uitnodigen. Dus ik geef gewoon uit. Prima. Hoe heb je gewoon... Eh, ik denk dat als het niet gaat. Dus ik hield mijn hart al een beetje vast tijdens, de, tijdens de soundcheck. Maar het viel me echt alles En anders had Barry gewoon in het strafhok op zondag moeten. Een schaamhok. Het, het schaamhok. Ik vind strafhok vind ik beter klinken. Het klinkt wel zolang het, denkt, zolang het maar koud is. Oh, ja. Avenue hoorde je zojuist. En die heb je gisteren ook gehoord als zijnde de donderdisc Zijn het de daarvoor de donderdag. Rain. Dit is de nieuwe Scouting for Girls. Heel lekker Take a chance. This man is nothing without you. I know it's been a difficult year. It's been all I can do just to keep you near. I want you to know you're the star of my show. I sing these songs about you. It wouldn't be the same without you. I know you try to hide. I know. chance on us. Take a chance on us. Scouting for Girls. Terwijl er een zeehond tegenover me zit. Jij moet eigenlijk zo'n zo'n strandbal voor jou halen. Dat is wel Ik denk dat ik van de week eventjes naar, eh, naar even zo'n eh, zo, winkel ga zo'n strandbal. En dan moet jij proberen Oké. en op eh, je neus te houden. Voor hoe lang dan? Wat, wat, zo lang wordt de doelstelling? Zo lang mogelijk. Oké. Zo lang mogelijk, zat ik aan te denken. we hebben eigenlijk er helemaal niet over gehad wat we vanavond eigenlijk allemaal verder gaan doen. Wat gaan we vanavond allemaal doen? We gaan vanavond allerlei leuke dingen ja? kan je vertellen. Oh, ja, het, is, eh, het is heel leuk. Trouwens, Arjan aan de andere kant aan het luisteren in eh, wijkcentrum eh, Grote Waal. Eh, eh, knalt ons keihard over de spiegels al daar. Dus, eh, zijn ze er ook aan het stijldansen? Als, als ik weet niet of ze een stijldansen okay. zijn. Maar als er mensen zijn die zich vervelen, kom op je fietsje naar Manifesto toe. Want we hebben een heel leuk optreden vandaag. En het zal waarschijnlijk ongetwijfeld nog wel even drukker gaan worden. Mensen zijn nog een beetje, een beetje het uitbuiken. Je krijgt wel een kopje koffie. En dat vind ik dan wel weer een dingetje. Want kijk, om tien uur hebben we straks weer een nieuwe plaat voor je hoofd. Afgelopen week weken, ja, ik hem al klaarstaan. Tim Knol, The Music in My Room. Maar inderdaad, 15.000 euro heeft die huldiging gekost. Ja van, eh, van Ben en Dean. Terwijl we vandaag ook een, eh, een, een Voice of Horen, eh, Holland in, in Horen hebben. En die heeft helemaal geen huldiging gehad hier, die man. Nee, het is wel een, dat dingetje gaan we, gaan, we straks toch eens even hem vragen. Of wanneer zijn huldiging, wanneer hij op de plattekaart door de straten wordt gereden. En anders dan kijken we gewoon of Rogier zijn trekhaak nog een beetje in orde heeft. En dan stelen we gewoon ergens een aanhangwagen. En dan doen we het vanavond alsnog. Of gewoon die arreslee. Die eh, Zou ja, dat eh, maken Absoluut, absoluut. ja, ja, goed. Ik bedoel, eh, ik hoop dat ze paarden geen lekker band hebben. Dat in ieder oh geval. Dan, dan, je krijgen we dat, weer. Maar Goed, ik heb het net al over gehad. Tim Knol, ook een muzikale sensatie uit Horen. heeft zomaar een Edison gewonnen. En geen huldiging. Hij is wel voor de derde keer alweer plaat voor je hoofd geweest.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 Dat is een Song of the Charities. Ja. Dat is een mooie muziek die tussen 2000 en 2010 is gemaakt. Maar ik weet niet of deze er eigenlijk ook in heeft gestaan. Want hij is op het nippertje van 2010 nog gemaakt. En ik vind het echt een heel mooi nummer. Ik weet niet ja. hoe jij erover denkt. B.O.B. Ja. featuring Bruno Mars. Ik vind B.O.B. die maakt trouwens heel fijne nummers. Ja, heel fijn. Ja. Absoluut. Hey, ik, Rob, als je zit te luisteren. ik hoop dat je pen en papier bij de hand hebt. Dus pak ik het maar even. Zullen we er even op wachten tot hij dat... Ja, even. even. Ja, Uh, eh, B.O.B. featuring Bruno Mars. Volgende week als Song of the Series. Graag. Ik weet het, uh, kleine Nick, onze Benjamin bij Radio 5 alleen eh, vorige week aankondigde als My Town, My Little Dicky Town, My Town. Dat is in ieder geval Raccoon. We got a supermarket and a church for anyone who's got the urge. There's a nightclub in a school. important, there's a bar. we've got neighbors with new cars, brand new cars. Here in my town, my little town, my little town, my town, this is my town. This is my town, my little town, my little town, my town, this is my town. lost and found, you see. I saw you in. of the town to your foes and your friends. So push it along, trails we blaze. Don't deserve the gong, don't deserve the praise. The tranquility will make you unball your fists For we put hip hop on a brand new twist. A brand new twist with a whole heap of mystic. So low key that you probably missed it. But yet it's so loud that it stands in the crowd. When the guy takes the beat, they bowed. So raise up, squire, adjust your attire. We have no time to wallow in the mire. If you're on a foreign path, then let me do the lead. Join in the essence of the cool out breed. The cool out to the music cause it makes you feel serene with the birds and the bees and all those groovy things like getting stomach aches when you gotta go to work or staring into space when you're feeling berserk. I don't really mind if it's over your head cause the job of resurrectors is to wake up the dead. So pay attention, it's not hard to decipher. And after the horns, you can can check out the FIFO. Competition, them try to come sideways, but competition, they must come straight way. Competition, them try to come sideways, but competition, they must come straight way. How's about that? It seems like it's my turn again. All through the years, my mic has been my best friend. I know some brothers wonder, can Piper really kick it? Some even wanna diss me. But why sweat it? I'm all into my music, cause that's how I make tapes. Try to make hits like it Capri makes tapes. Me sweat another, I do my own thing. Strictly hardcore tracks, not a new jack swing. I grew up as a Christian, so to I give thanks. Collect my banks, listen to shabaranks. I sing and chat, I do all of that. It's 1991 and I refuse to come back. I take off my hat to other crews that tend to rock, but the low end theory's here. It's time to wreck shop. I got tip and shot, so whom shall I fear? Stop, look, and listen, but please don't stare. So to the store and buy the LP on Drive RCA, cassettes and CDs, produced and arranged by the four man crew. And oh shit, Skeff Anselm, he gets props too. Make sure you have a system with some fat house speakers so the new shit can rock from Boston Master Cause where I come from, Quality is job one, and everybody up on it, you know we get the job done. So peace to that crew, yeah. And peace to this crew. Bring on the tour, we'll see you at a theater nearest you. Hey yo, but wait, back it up, huh. easy, back it up. Please let the abstract embellish on the cut back and forth just like a cameo song. If you dig this joint, then please come dance along to the music, cause it's done just for the mind. Now I gotta scat and get mine. Underline the jazz. The what? The jazz to move that ass for the chop originates. That feeling of pizzazz. It's a universal sound. Bless the bumpers on the ground and the one six below. You didn't have to go. Some say that I'm a surgeon, cause I once had an orgy. And sometimes for breakfast I eat grits and porgies. If this is a stinker, then call me a slug, I ask. Now check it out. All my peoples in Queens, you don't stop. Now all my peoples in Brooklyn, you don't stop. And all my peoples uptown, you don't stop. That includes the Bronx and Harlem, you don't stop. Now to that girl Ramel, you don't stop. I said because ladies first, you don't stop. And to the JBs, you don't stop. And De La Soul, you don't stop. And to my brand new beings, you don't stop. And to my leaders of the new, you don't stop. And to my man, Lost Professor, you don't stop. Pete rock for the beat, you don't stop. Everybody in the place, you don't stop. You, you keep, keep, it on to the rhythm, you don't stop. And last but least, on the short shot, it's the Zulu Nation. Helemaal. Ja. Nou, wat was het? Volgens uh, Rogier, die naast je zit, was het wazige meeuwen, zeemeeuwen muziek. Oké, okay. dat deed mij denken aan die Turn Up The Bass albums. Uh, Turn Up The Bass albums? Ja. Dus heb je, uh, die heb je dan te langzaam afgedraaid volgens Sorry. Mij. Dat kan het, hem liggen. Eh, het, is, eh, het is een hele grote hip-hop act geweest. Ik weet niet hoeveel eh, Grammy Awards wil dit in de wacht hebben gesleept. Ik geen. Dit komt van het album. ben ik even kwijt. Maar de oh. band heet The Low End Theory. Daar komt het ah. vanaf. Ja, A Tribe Called Quest. En Jazz. Zo heet het nummer. Hij draait het eigenlijk min of meer meer omdat ik gisteren twee, twee jongens bij Gio in de studio heb zien staan. Yeah. Uh, Mad Mac en Blaze. En Blaze ging helemaal los. Die ging echt, eh, dat was een spraakwaterval gewoon gisteren. Maar, die Mad Mac die was op een gegeven moment een jointje aan het draaien. En waar die een half grasveld in rolde. En die wilde gaan freestylen. En na vier zinnen hield het gewoon echt standaard bij hem op. Ja, dat was echt gewoon... Dat was echt eh, helemaal klaar. Ja, weg. zelfs bijna zijn bus naar Purmerend gemist. En dan wil ik dan helemaal zeggen... Een bus naar Purmerend? Nou ja, kijk, als je dan eh, een, een hiphopper bent en je ja. woont in Purmerend... Ja. Kansloos. Ja, eigenlijk wel. Echt. Lekker oud, jazz van de Tribe Called Quest. Dit is die Alien Ant Farm. En Smooth Criminal. Dankjewel. Studio at radio 501.nl. En anders gewoon keihard op die ballenbox Om 9 uur live muziek. 501 zo goed als boos is. Jacket Little Pale dat album. Alanis Morissette. En uh, inderdaad. Makkelijk dat ze dat dan zelf uit zien. Ja, wel. Dat scheelt mij weer een hoop eh, spraak en dat soort dingen. Ja. Gaat alles goed? Ja, nee, ik, hoor een soort van pieken. Hoor jij dat ook? Nee, nee, dat ligt bij mij. Nee, nee sorry. Nee, ik heb geen piekje. Ik heb gewoon stem in mijn hoofd. Het is wel gezellig, weet je. Ben je nooit alleen over zo. Ze zingen de hele godganse dag kerstliedjes. Oh. Dat is wel minder. Dat is veel minder. Als je daar nog een beetje goede gesprekken mee kan voeren, dan... Eh, nee, absoluut niet. Want ze geven me hm. allemaal geen gelijk. Weet je, het is allemaal van, nee, dat doe je niet goed. Oh. Dus dat is, nee, nee. Gaat helemaal nergens over. Wat wel ergens over gaat, dat is deze nou. band. Het is niet meer. Nee. Afgelopen week uit elkaar gegaan. De White Stripes, dit is Seven Nations Army. Nation Army. Niet meer bij elkaar. Ik ben benieuwd wat, eh, wat Jack White eh, verder een beetje gaat doen. Eh. Ik heb geen idee. Ja. We Eigenlijk het gewoon, we zien het wel. Ja. I found this dog on the streets with a little pup. With those big eyes wagging tail, I had to speed up. I don't have time, my stability is on the line. So wag your tail to his brain instead. Horen. Dit is Radio 501. En dat ik niet echt veel op mijn vader lijk. Nog steeds werkeloos ben en geen wagerij. En dat helemaal niks me komt aangewijd. Maar vandaag niet, nee, ik laat het erbij. Het gaat goed met me, ja schijnbaar. En ja, dat voelt lekker en ik ben bijna waar ik moet zijn, ja. Blijkbaar ben ik aan fire, ja. Blijkbaar ben ik ook zij, ja. Oh, zo fijn. Ik heb mijn zaken op orde en sta wel dik in het rood. Maar ik maak me geen zorgen. Ik hou mijn doel, ja, vandaag of morgen vibe met je bla bla. Zie je later, jongen, yes. Je kan zeggen wat je wil, maar dat maakt echt geen verschil. Want jongen, het gaat goed. Dus rustig aan chill, want ik leef hoe ik wil. En jongen, het gaat goed. Yeah, that's the deal. Dus feest mee of feest stil. Want jongen, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ja, yeah. Ken je dat, dat je weet wat je wil? Ja? Ik kende dat niet, maar het voelt zo chill. Ah. Alsof ik eindelijk niet stilsta Alsof ik eindelijk het verschil maak En eigenlijk vieren we dat Fijne papiertje op zak Vrijwel iedere dag Tijd voor een biertje dan maar We vieren wat af Ik doe dit, jij doet dat Ieder zijn ding en ieder zijn vak En wat mijn vak is, fuck it Ik doe dit en sinds tijden voel ik nu echt dat het goed zit Ik heb genoeg plannen Blijf doelgericht, blijf op mijn hoede bitch Dat is hoe het is Zonder hoofdbrekers zonder problemen. Zonder mensen die je fokken en je doos stelen. Maar gelukkig heb ik nooit opgegeven. Dus kom je me tegen met mijn hoofd opgeheven. Geen weg terug heet het album. En op karakter de DVD. Ik heb het over iemand minder dan ons aller Engel. rustig Ja, ik moet zeggen, het gaat goed. Eh, het gaat goed. Het gaat heel goed met hem. Hij komt uh, tijdens het openingsweekend uh, komt hij ook nog voorbij. Ook gezellig. Ja. Dus dat lijkt me, lijkt me wel gezellig. Hij mag gelijk zijn kunstje even gaan doen. Want het is weer geloof. Hij is geen eh, stadsdichter meer, is mij, eh, nee. veld. verteld. Eh, hij, woont, ook in, in Amsterdam. Dus ja, hoe kun je dan de hoornse stadsdichter zijn? Ja. Dat wordt een beetje lastig. druk, denk ik. dat ja, hij wordt behoorlijk druk. Ja. Deze plaat komt regelmatig voor tijdens Dreadlock. Doorgaans door Rasta Barry, maar gisteren door Rasta Chris. Ja, apart. Dat is wel grappig, toch? Ja, best wel. Maar, dat, ja. Dat, is wel een dingetje. Ja, Twee uur lang reggae, Ben je aan het blauwe geslagen? Nee, nog niet. unravel when I time travel. My rhymes blood shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I breastfeed. Through the bloodstream, try to come free. Got intervened by a dream through his speech with a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. that's when I flip the Let my lyrics leak as the mountain grows steep. I take one last look and take a giant leap. Word up, huh? I take a giant leap. I said what? I take a giant leap. Got me what? I take a giant leap. Got me what? I take a what? I take a. I'm running in a cycle. Brad Winstels op Radio 501. dus 10 minuten voor 9 tijdens de Armin en Talbot Show. Alleen met Chris deze keer. Ja. Inderdaad, gezellig man. Ja, vind ik wel. Hey, en uh, net gesoundcheckt met uh, Jolanda, ja. Chris Laurens en met uh, Joey. Ja. Op de cajon. Op de cajon inderdaad. Ik beloof wel wat straks inderdaad. Dat wordt een dingetje, klonk, klonk erg mooi. Ja. En Barry heeft mazzel, want het is inderdaad... nou, we hebben het... We hebben het ongehoord, heb ik het, heb, heb ik het aangenomen. En het, het is inderdaad ja, nee, anders had je gewoon een week lang op de strafzone ja. moeten. En daar is het koud hoor. Nu ik zie hem ook wel een beetje zweten. Hij is wel nog een beetje zendig, gezien. Maar Ja. We hadden eigenlijk niet moeten zeggen dat ze wel goed was. Nee. Oeh. Nou, daar zijn we dan weer te laat mee. Hey, ik weet dat Arjan aan de andere kant eh, ergens in Horen aan het luisteren is in een wijkcentrum. En ik hoop dat er heel veel bejaarden zitten en dat hij nu de volumeknop even een slinger geeft. Want speciaal voor Arjan, voor Arjan Buur, onze grote concertje met zijn woeste haar. Nou, dat kun je stellen. En zijn leren petje. Ja is dit Martin Solvay featuring Dragonet. En eh... Hallo. Hi man. Alles goed? Hè, wat? Hè? Ja, sorry. dan, dan, dan, niet hoor. valreep van 2010 absoluut een dingetje geworden. Martin Solveig featuring Dragonette. hello. Op 501 ben jij net ingeschakeld. Kan ik je vertellen dat je rijkelijk laat bent. Maar even goed, fijn dat je er bent. Ja, dat wel. Je luistert naar de Arjen ja. Talbot Show. We zijn live in Manifesto. Over een kleine 10 eh, minuutjes gaan we beginnen met het live optreden hier. En dat belooft een heel mooi intiem dingetje te worden, kan ik je vertellen. Ja, absoluut. Ik kan het alleen maar beamen, denk ja, ik. Eh, absoluut. ja, Het is echt eh, het is heel erg mooi. Twee sets van een half uur. Eentje even naar negenen en e- eentje even naar tien Eerst de nieuwe single van Neon Trees op 501. Dit is Animal. 501. Kip Al die reclame voor kippenleed wordt betaald van jouw belastinggeld. Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl. 501. Droom jij van een kinderjaar op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501 jocks doen? Pas jij in een team van prettig gestoorde gemotiveerde muziekdieren? Dan zijn wij op zoek naar Radio 501 wil nog groter worden.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 Na 100 meter volgt een parkeerplaats. Stop hier. Draai de radio op een betere zender. Dit bevalt me niet. Ik wil 501 horen en wel direct. Juist. Daar zijn ze. Dank u en vervolg uw weg. De Arden en Tobit Show. Bestemming bereikt. drug forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Uh! Killing in the name of you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Those who died are justified wearing the badge that chosen You're justified Those that died wearing the badge chosen Those who died are justified wearing the badge chosen are justified Those who died wearing the badge chosen Some of those work forces Are the same that burn crosses some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Ugh. Killing in the name of you do what they told you. now you do what they told you. now you do what they told you. now you do what they told you. you under control. now you do what they told you. you under control. now you do what they told you. you under control. And now you do what they what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't. Ik mag al. Ja, voor dik oud zaag met planken. En dat, zo noemen we dat bij Rage Against the Machine. Killing in the Name of. Ik sta inmiddels bij het podium. Eh, vorige maand hadden we een webcam, maar die hebben we eh, deze maand vergeten mee te nemen. En vorige maand eh, was ik in Café Satchmo's, waar Chris James en Launus Rij elke maand een singer-songwriters event hebben. waar hele mooie muziek wordt gemaakt. En ik kwam te laat binnen en toen heb ik jou gemist. En dat staat me netjes, toch? <laughs> het is je vergeven. Dankjewel, want ik heb je ook gelijk ongehoord uitgenodigd om hier te komen spelen. Op aanraden van, uh, van Rastabari, die doorgaans alleen maar eh, reggae draait. Maar uh, Jolande, vertel eens even, hoe lang maak je al muziek? nou, heel lang. Vanaf dat ik klein was heb ik al gitaar gespeeld. En altijd in bandjes gezeten, coverbandjes. Bandjes met eigen nummers. En nu nog steeds iedere dag, want ik werk als muziekagoog. Kijk, dan is het er gewoon met de paplepel ingeslagen gewoon, of niet? En je schrijft je eigen nummers, maar je doet ook covers, had ik begrepen. Ja, ja. Nou ja, op, eh, op het werk namens zeggen, gebruik ik heel veel covers. En eh, eigen nummers heb ik heel lang niet gedaan. Of je moet eigen nummertjes die ik voor eh, theatergroepen schrijf meerekenen. Maar daar zit niemand op te wachten. Want dat soort liedjes heet Hey, ik ben een vee. Nou, dat, um, maar ja, eigenlijk is het een beetje door Laurens zijn schuld. Die heeft me uitgedaagd om... zegt, schrijf eens wat liedjes en doe mee aan onze singer-songwriteravond. En het is een beetje, ja, ben ik een beetje doorgeschoten. Maar dat heb je wel goed gedaan, want ik heb je net horen soundchecken. En ik was echt behoorlijk onder de indruk. Ik vind het echt een hele relaxte vorm van bad hart Of eh, beledig ik je dan? Dankjewel. Nou, bij, de, bij deze, eh, je kan het storten op mijn bankrekeningnummer. Ik loop eventjes naar Laurens toe. Want, joh, Laurens, jij doet dit elke maand. Doe jij dit in, uh, in Satsmoot samen met je partner in crime, Chris. Leg eens uit hoe dat in zijn werk gaat. Ja, nou, we hebben dat inderdaad ooit geïnitieerd. dat kwam omdat wij zo'n iedere woensdag een vaste repetitieavond hebben met z'n tweeën. Eh, dat is een beetje om onze eigen liedjes eh, wat te ondersteunen. We, begeleiden elkaar. Eh, en we hadden een excuus nodig om er is, <laughs> eruit te komen. in ieder geval is het een heel gezellig kroegje. En we vonden het ook leuk als daar gewoon wat meer op artistiek gebied gebeurt. misschien is het ook wel gelijk een goed idee om aan alle luisteraars van Radio 501 voor te stellen dat als je zelf singer-songwriter bent, om eh, ook eens even contact met ons op te nemen of met eh, Café Satchmo. Eh, en je aan te melden om een keertje mee te spelen. Het is hartstikke gezellig en we doen dat inderdaad iedere maand. Is het de, eh, eh, de zoveelste woensdag of zo? Eh, kun je dat even uitleggen misschien? Ja, ja, dat kan ik uitleggen. We proberen een beetje de tweede woensdag van de maand als een uitgangssituatie aan te houden. De, de praktijk leert dat we er af en toe wel vanaf moeten wijken. Ehm, zoals komende woensdag, want dan gebeurt het niet. Dat is de tweede woensdag van de maand. de woensdag daarop, dan gaat het wel weer gebeuren, de 16e. Dan hebben we weer een nieuwe singer-songwriter café. Dus mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. Nou, die moeten dan contact nemen met Café Satsmo's. Maar je kunt ook gewoon aanmelden via studio.radio501.nl. Dan dus zorg ik ervoor dat die mailtjes dan vanzelf bij jou terechtkomen. Ga ik weer even terug naar Jolande. Want eh, eh, je gaat nu met eigen nummers zingen, had ik begrepen. Waar gaan die nummers over? Nou, het eerste nummer is Blackbird, de Blackbird. En dat gaat over een, eh, een aalscholver die ik een keer tegenkwam op een weiland. En die niet voor mij aan de kant ging. En toen ben ik erover na gaan denken van wat een raar beest eigenlijk. Het is een beetje een solist, een eenling. En af en toe dan zit hij met zijn vleugels wijd. Ja, ziet volgens is raar hè? Ja. Waarom doen die beesten dat? Ja, eh, om te drogen, want anders kunnen ze niet meer wegvliegen, begreep ik. Maar ik vind dat meer eh, eh, een beetje symboliek van, dat is iemand die af en toe wat warmte nodig heeft en dan weer sluit. Dus echt een, een eenling. ja, daar komt het door. Nou, ik ben, ik, ben erg, ik ben erg benieuwd. Ik zal je verder met rust laten. Ik laat je helemaal je ding doen. Ik wil een warm Radio alleen manifesto applaus voor Jolanda, Laurens, Chris en Joey op de kagon. Oh, Eh, terug. With the slightest touch of grey, he was standing in my way. Motionless, silent, nothing in between. He was the strangest bird I ever did see, blackbird. Blackbird. only fly. standing in my way. If you ever become prey to this lonely bird, he looks like a cormorant. you may have heard blackbird, blackbird. You could see a blackbird sitting on the streetlight, walking through the fields of green. And I'm gonna tell you if you don't wanna get hurt, watch out. You better watch out for the blackbird. volgende liedje is eh, Give Me Time. Het heette oorspronkelijke eh, Time in a Bottle, maar dat bleek al te bestaan. Hè? Bekend hè? Ja, dat heb je ook nog. Message in a Bottle. Jim Croce. Dus ik heb nou Give Me Time genoemd, omdat ik altijd tijd tekort heb. Wie niet? Wednesday soda bottle Special made for me In which I could preserve Keep or sometimes set free Don't give me just one hour I mostly need about two So many appointments I make, there's so many things I want to do. Well, then I want you uh, to give me time. not a matter of daily use, no, no. It goes far beyond that wish. I would slow down my whole life. Or oh, do you think that it's foolish? And if you ever wonder why, yeah, yeah, I need a bottle, then I'll explain. My life is very variable, and I want it to contain. Well, then I want you to give me time. Dreaming dream in a day. Put it in a bottle by me. So dead when I feel a lack of it, I open up my supply and pull out just a little bit because time has no mercy. stop. You gotta get what you can take. Well, then I want you to give me time. We zijn weer gestemd, doe maar. Dat heet Bitter Sweet. Bitterzoet. Nou ja. Wat je er maar van denken wil. Het leven is bitter en het leven is zoet. To taste The taste of this year rest of this year. Cause when I care about people, I do anything I can for sure. And some good friends, I even give them more, much more when it turns out to be a one-way street. of this year. It's when I care about people, I do anything I can for sure. And some good friends, I'll even give them more, much more. But when it turns out to be a one-way street. is opgezet, maar dat is hem ook niet helemaal, geloof ik. Nou, ik hoef een, eh, een covertje van ehm, ja, Sheryl Crow. Die heeft hem eh, onder andere ook gezongen. The First Cut is the Deepest. Volgens mij is hij hier oorspronkelijk van eh, Rod Stewart. Cat Stevens hoor ik hier. Hm, Oké. ja, Rihanna en de, de baseballs en de, nou ja, van ons dan een beetje. Baseballs is leuker. still be my star Baby, cause in the dark You can see shiny cars That's when you need me there With you I always share because when sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever, that I always be your friend. I take an oath, stick it out till the end. Now it's raining more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella and stand under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh. These fancy things will never come in between. You're part of my energy, here for infinity. When the war has took its charge, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when sunshine's will shine together. Told you I'll be here forever, that I always be your friend. I take an oath, stick it out till the end. Now it's raining more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, Ella, eh, eh. eh. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come into me. Gonna let the rain pour in, and I'll be all you need and more. Because when sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. That I always be your friend. I take an oath, stick it out till the end. Now it's raining more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. dankjewel. Goed, ehm, deze is volgens mij wel een dingetje. Eh, ik wil nogmaals eventjes een keihard daarvoor Radio 501 applaus. Voor Jolanda en voor Joey, zeker het laatste nummer. En niet de baseball, schat. Het was Rihanna. Ook nog, ja, inderdaad. Mooi gedaan, erg leuk. Laten we doorgaan met eh, ongeveer het, in hetzelfde straatje Milo met AO e Technology.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 Milo AO Technology. En voor de luisteraars thuis, inderdaad. Jolanda op gitaar, eh, Laurens op gitaar, Chris op toetsen. En Joey op een kargon. Ja. Inderdaad, zo is maar net. Ja, toch? Ik heb in één keer de echt Waar, heb je last eh, van? Eh? Nou, eh, eerst een oprusting. Dat, is de zalm van vanavond. Okay. Die vader Jacob heerlijk heeft gemaakt. ja, was, ja, was lekker. was goed te doen. Ah, Maar daarnaast heb ik een, een of andere ja, onbedwingbare urge. Eigenlijk gewoon om gewoon oude, een oude disco knallen. gewoon even te En wie houdt je tegen? niemand. niemand. Je zit aan de andere kant van de tafel. dus het duurt een tijd voordat je deze kant bent. En dan slaak je gewoon weer. Oh jee. komt ergens uit de jaren 80 komt het vandaan. Doe jij nog je e-mailadres? Doe jij ook wat? uh, eh, studio.radio501.nl. Wat doe je dat toch goed, Met Echt, een echte poëet. Dit is Stan Snake, ergens uit de jaren 80. Zes minuten duurt hij. Need Your Loving. bent het nodig gewoon uit tot vreemde danspasjes. En je ben goed in, Chris. Eh, dat doe je erg. Ja? Vreemde danspasjes. Nou, dankjewel. Ik, denk dat, eh, ik, vind het, ik inmiddels toch wel jammer dat we de webcam niet mee hebben genomen. Want <laughs> mij betreft had je gewoon eventjes... Uh, had je dans even mogen maken hoor. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Op Ten Snakes, Need Your Love In. ik, krijg hier via Skype dan binnen dat de release datum 1 januari 2010 was. Van dit nummer? Van dit nummer. Dat meen je niet. Ja, echt waar. Dat... En wie schrijft dat? Toosje. Dat meen je niet. Ja. Die heeft eh, eh, gegoogeld. Die heeft volgens mij de verkeerde almanak gelezen. Misschien dat een van de eh, remaster version. Uh, dat denk ik eerder. Dat is een dingetje. Goed, het is uh, Chris Thijsmans tegenover je. En dan weet je het. Dat is de Piet Paulusma van Radio 501. Bas maar los, Ja. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en heel zacht. Daarnaast waait het nog behoorlijk op de Wadden <laughs> is er opnieuw kans op storm. Storm? ja, storm ja. en in noorden, vandaag. Nee? helemaal niet. Nee, oh. ik vond het redelijk stil vandaag. In het noorden heb je zelfs een dus kans op windstoten tot en met 100 km per uur. Zo. Morgen verandert er weinig. Weinig? Ja. Blijf waaien. Ja, waaien. Ik Zacht, morgen, bewolkt en winderig. Winderig? En ik hoop dan dat ze moeder natuur bedoelen. Ja, dat hoop ik de mensen om me heen. Dat nee, dat hoop ik dan ook niet. Nee. nee, ik moet morgen... jij ook nog grote broek fietsen. Fietsen? Gaan we... Oh, ik dacht dat je een pendelbus mee had. Nee, nee, nee. nee, ah, shit, man. Nee, we gaan fietsen. En dan moet ik zeker mijn band plakken. Ja, nou, dat eh. zou ik zeker doen. En ik hoop op dat we de heenweg dan ook gewoon gelijk wind mee hebben. En de, terugweg trouwens ook nog wel. Uh, is, dat als de wind gedraaid is, ja. Eh, lijkt, me, lijkt me lekker. Eerder gaan we ook niet terug, denk ik. Echt niet. Dark sauce. Barbara Streisand. Streisand. zijn. Barbara Hoi, ik ben Kelly en ik word het liefst geswafeld door Tobit en Arwin. niks verbazen als deze man ook nog steeds een blij eikel is. Want zijn pupil heeft eh, de, de of Holland gewonnen. Ik heb het over die eh, oh, grote kleine man Roel van Velsen. Take Me In, zijn laatste nieuwe single. En eh, die zal zichzelf nog gaan lopen vervloeken dat hij Ben heeft gecoacht. Want daar komt hij nooit bovenuit. Uh, heb ik zo'n donkerbruin vermoeden. Denk het niet, nee. Echt niet, hè? Nee. Het is 10 minuten voor 10 tijdens de Armin en Tobert Show. We zijn weer live in Manifesto. En we hebben een hele leuke singer-songwriter in dit geval. Eh, hebben we te gast. En straks na tien na de plaat van jou zal ze weer acte présence geven. Tot die tijd, voor mij ook een song of the Series. Adam Lambert, What Do You Want From Me? 24 uur per dag. De beste muziek. Chris Friday Show een roze momentje hadden. Had ik echt zoiets van speciaal voor jou, Chris. Ja, dankjewel. Oude Sjaak. Ja, was genieten. Heerlijk. Aerosmith en Pink. En daarvoor hoorde je Adam Lambert en What Do You Want From Me. Ik had zoiets van, nou, we hebben nog twee minuten. En hebben we iets van twee minuten? Nee, dat werd over het algemeen alleen in de jaren zestig gemaakt. ik heb iets uit de jaren zestig mee. Dat meen je niet. Ja, speciaal voor Roland, want die is rook En die is eh, in 1962 of zo is hij geboren. Is hij al zo oud? Hij is heel oud. Zo. Hij is echt heel oud. Dat meen je niet. Meen ik wel. Echt. Tot aan het nieuws. reclame voor kippenleed wordt betaald van jouw belastinggeld. Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl. 501. Droom jij van een culinair op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501-jocks doen? Pas jij in een team van prettig gestoorde, gemotiveerde muziekdieren?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 Your number one station. Nu op 501. De Arwin en Tobit Show. Tobit en Arwin zijn zo blij. Zwaffelen vinden zij ook zo fijn. Tobit en Arwin op 501. Daar gaan zij elk weekend heen. Draaien zij gezellig muziek. Zoals je op de webcam ziet. Kan je ook een plaat aanvragen? Even mailen, niet meer klagen. Zo, gaan we een plaatje draaien, jongens. gewoon op dat kan. Ja, zo denk ik ook Ja, ja, vind ik wel. Zeg, ik heb eh, de roffel ben ik weer vergeten, eh, de pauk ben ik weer vergeten mee te nemen. Maar we hebben hier een Joey op de kagon. En die gaat, eh, die gaat gewoon eventjes die, uh, die, die roffel gaat hij nadoen. En nou, Joey, take it away, dude. Want wij gaan een nieuwe plaat voor je hoofd gaan bekendmaken. En die gaat, dat gaat Chris dan in dit geval doen. Ja. Dus kom erop met je roffel. De nieuwe plaat voor je hoofd van deze week is Scramsy Baby en M.A. R I T. Thank Dankjewel, Joey. Het is een nieuwe plaat voor jou voor deze week, van de komende week. Je hoort hem regelmatig voorbij komen, zeker één keer in de twee uur. Als je naar radio501.nl luistert. Scramsy Baby met M-A-R-I-T. We zijn toegekomen aan eh, de laatste set van Jolanda en haar muzikale konuiten. Joey zit inmiddels ook op zijn kagon, want eh, die, is, eh, die zit bijna vastgekleefd aan zijn, aan zijn, aan zijn mobiele telefoon. Die is... ja, ja, die, die was geweldig. Die was echt helemaal goed. Maar volgende keer je pauk mee, man. Nou, shoot. Had ik er van boven kunnen pakken. Goed, eh, de, de, de, tweede, de tweede set. Uh, waar gaan we mee beginnen, Jolanda? Ja, eerst even eh, Jolanda en haar kornuiten klinkt als Corrie en de Rekels. Oh, sorry. Corrie en de Rekels. En nieuwe bednaam. Nou. Wat is er mis met Corrie en de Rekels? Dat is Nederlandse muziekgeschiedenis. Schout, helemaal goed. Hey, volgende set. Ja, het eerste liedje wat we gaan doen is Steady Horse. En dat komt omdat ik een paard heb met mijn dochter samen. En zij riep, als je nou toch zo lekker aan het schrijven bent, schrijf dan ook één liedje over ons paard. Zodoende. En, wat voor part is dat? Een KWPN'er of, of een Fries of een Belg? Of... Vuilnisbak. Boeit me ook niks. Een Oh, die gaat wel lang mee. Hoe hard gaat hij? Eh, heel veel pk's. Ja, heel veel. Ja, waarschijnlijk één. <laughs> Meer. <laughs> Oké, nou, take it away. Give it up, Jolanda en de rekels. Oh nee, dat mocht ik niet zeggen. Well, I'm gonna tell you a story about one that I love. She's my hero, yeah. She stands above with her forelegs. She carries me through the sand, my feet in the stirrup and the reins in my hand. So we walk on yeah, we walk on through the day. And we walk on, yeah, we walk on through the day. Well, every day I join her too hard or too right. Most of the times we agree, sometimes we have a little fight. She gives me wings so we can fly out in the woods. The sitting in the saddle gives me a damn good mood, and so we walk on, yeah, we walk on through the day and we walk on, yeah, we walk on through the day. Cause she's the only one that always suits me so. She's the only one who seems to care, yeah. She doesn't ask for answers and she never makes a bow. She is my steady horse. so. She's the only one who seems to care. Yeah, she doesn't ask for answers and she never makes a bow. She is my steady horse. Mm, yeah, she is my steady horse. Mm, yeah, she is. Oh, she is a steady horse. Oh, she is, she is my steady horse. was een knollennummer. Het volgende liedje is Getting Into a Rut. Ik heb een liedje geschreven en ik heb vol overgave wekenlang gezongen. Getting Into a Root, waarop Chris mij heeft gecorrigeerd en zei: Jolanda, het is getting into a rut. Dus ik hoop dat het goed gaat. you can buy in a store. But it doesn't fill the emptiness inside. Was this the life we had in mind? Don't be greedy, you'll have to fight this restless feeling, not so kind. Getting into a rut, it happens step by step. You feel it. state of mind that point on, you can only fall and fall and fall and fall. Getting into a rut, it happens step by step. You feel a depressed mood without any reason for it. And in that state of mind, you will have to find just a little eigenlijk uh, mijn eigen liedjes. En uh, we doen nu even een eh, cover. It's sweet about me. There's nothing sweet about me. er nog eentje. beetje van uh, Ilse de Lange. Hoop ik. Speciaal voor onze luisteraars uit Portugal. En eh, ik doe met Joey samen. coils. You could tie me in a thousand knots and just watch me unfold. Hypnotize you with my stare, swallow you whole. Think about it. Uh-huh, uh-uh, Welcome to my world of make believe. Check your reality at the door. Within my wishes and my wildest dreams, if I could anything. Oh, baby, I'll be yours. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. if I were a bird, I'd be an owl, wise beyond my years. I watch over you each night, calm you with my fears. You could set my head to spinning with those little things you do, like saying it was me you loved as you. Oh. Uh-huh. Welcome to my world of make believe. Jack your reality at the door. Within my wishes and my wildest dreams, if I could be anything, oh baby, then I'll be yours. Give it up. En dat was hem. Heel erg mooi. Dankjewel. Dankjewel voor je komst. Vond je het zelf leuk? Heel erg leuk. Om, ja, die vreselijk valse gitaar, maar leuk, leuk. Ja, nieuwe snaren, dan heb je dat gewoon, weet je. Nou, nou zorg ervoor dat je, dat je voor 25, 26 of 27 februari gewoon weer nieuwe snaren op je, op je gitaar hebt zitten. En dat ze goed op zijn gerekt. En dan lijkt me leuk om jullie ook eens uit te nodigen op het kleinste theater wat Horen, eh, wat Horen heeft. En dat is in de nieuwe Radio 501 studio. Dus bij deze nodig ik je uit om, eh, om, om bij de opening te komen. Lijkt je dat wat? Ja, Chris, Laurens, Joey, help! Leuk. We houden nog wel even mailcontact. Ik wil nogmaals een Radio 501 manifesto applaus voor Jolanda, jongens. Kom op. We gaan nog even een half uurtje door tot, eh, tot ongeveer 11 uur.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 veel te jong overleden. Maar ja, dat krijg je van een loodvergiftiging. Pak Shakur. California Love. Wat een goede band, hè? Ja, het klinkt lekker. Dat is leuk, hè? Echt heel erg leuk. het lijkt me leuk als ze ook op de opening uh, als even langskomen. Dat is Ja, lijkt me heel erg leuk. Dus, uh, ja, even achteraan gaan. Frank zit in, uh, in, uh, in Waar? Nibbukswoud? Waar? Ja, woud te luisteren. ben blij dat jij, dat jij ja, het zegt. Nee, ik dat de man überhaupt in Nibbekswaal durft te wonen. Ik zal weer sms'jes krijgen straks dat ik dit weer heb verteld. Eh, maar goed, Frank woont in uh, En Frank is uh, eh, mede-geluidstechnicus uh, naast jou. Ah. Dus die, die multicap, die is keihard nodig, man. Dingetje, als je dat maar weet. Ja. Absoluut. We gaan door met de man die in België Bruske Huppelkei wordt genoemd. Oh, maar wij kennen hem als de boss of als Bruce Springsteen. Dit is My Lucky Day. ongeveer al 130 jaar samen met de E Street Band. Aangevoerd door Clarence Clemens op de sax. Ja, het is ver voor mijn tijd dit allemaal. Dit nummer niet. Nee, dit nummer is van 2009 eh, kan ik je okay. Dus toen, eh, toen kon je al lopen en was je al zindelijk volgens mij. Ik hoop het wel, ja. volgens mijn laatste eh, informatie wel. Als toen niet zindelijk was, dan... nou, je bed waarde er nog een klein beetje, maar dat is inmiddels ook verholpen. heb je van die zeiltjes voor, ja, ja, Precies, ja. dat is hartstikke lekker. Bruce Springsteen op Radio 501. my Lucky Day, het is 10 minuten over half 11. Leuk dat Arjan inmiddels ook is aangeschoven. En jammer dat hij alle leuke optredens uh, heeft eh, gemist. Want Jolanda uh, on stage samen met, met Chris en Laudens. En ik kan heel slecht liplezen. En ik, krijg zojuist berichten dat men dacht dat jij André Dieu was. Hoorde ik echt net. Ja, is het echt zo? Hij lijkt op André Dieu. Ja, wel een beetje, maar... Wel een beetje. Ja. Maar goed, kan hij, kan, eh, kan hij dan ook die hele kleine gitaar spelen? Ja, dat, is mijn bediening. Deze speciaal voor lijn, Michael Jackson mij gezegd, het is toch mama appelsap? Ja. inderdaad, het is inderdaad mama appelsap. Dus eh, heb ik zojuist jou de verkeerde eh, informatie gegeven met betrekking tot het nummer wat we straks gaan draaien. Want dat is ook een onvervalste mama appelsap, Michael Jackson. Het is meer dan 26 jaar geleden dat dit nummer uitkwam. Een van de best verkochte albums aller tijden. Trailer? Sorry? Trailer, was het? trailer, ja, ja, is een trailer, ja, okay, absoluut. Het is een trailer. 27 jaar geleden eh, al zelfs. En Frank sms zojuist dat die multikabel, daar gaan we werk van maken. Te gek. Nou, over mama appelsap gesproken, ja, dan kan ik deze gewoon niet laten liggen gewoon. En als je dan bij jezelf denkt van, joh, hoe zit het met Bob Marley? Nou, ik kan je vertellen, hij zit boven in een bakfiets. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Armstrong, Trey Cool en Mike Durnt. Oftewel Green Day. Oh, ja. En American Idiot. Dat aan het zeggen, want die, eh, die eh, eerste drie die kende ik niet. zijn zijn Green drie. Day, ja, dat zeg ik. Die eerste drie niet. Oh, de laatste drie ook niet. De laatste drie ook niet. Nee. nee, ik wist je ook niet. Dit is weer het nieuws. En daar wist jij van alles over te vertellen. Ja, tenminste dat ze eh, sick puppies heten. En dit is Maybe. Maybe I misunderstood not seeing the time you should. Maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. Maybe I'm the only one. Maybe I'm the only one. Maybe I'm just out of touch. Maybe I've just had enough. maybe it's time to change and leave it all behind. I've never been one to walk alone. I've always been scared to try. So why does it feel so wrong to reach for something more? To wanna live a better life. What am I waiting for? nothing stays the same. Maybe it's time to change. hopeless. Maybe it's hopeless. Maybe I should just give up. Maybe I should just give up. What if I can't trust myself? What if I just need some help? scared to try 501 steunt de Nadine Foundation. Stop, stop, zinloos geweld. Kijk voor meer informatie op www.nadinefoundation.nl Het zit weer op, uh, eh, oude Ja. Wat gaat het toch snel dan, hè? Man, echt. Echt, niet normaal. Vliegt voorbij. Maar wat hebben we een leuke avond gehad en wat hebben we een leuke optreden gehad. Zeker weten. Absoluut. Ik heb zeer genoten. Absoluut. Jolanda, Chris, Laurens en Joey hebben hier gespeeld. En eh, nou, we hebben, ze, we hebben gelijk maar even van de gelegenheid gebruik genomen om, eh, om ze ook uit te nodigen tijdens ons openingweekend. Ja. En daarvoor gaan jullie eh, ja, draadjes maloten nog eventjes, nog eventjes keihard in de weer natuurlijk. eventjes fijn solderen. Ja, solderen. Ja. Oh, ik kijk er nu al naar. Ja, dat weet ik, want jij bent een echte onvervalste soldeerautist. Ja. Zo mag je mij. geef jou een, eh, een, klosje tin en een soldeerbout. Of een strijkijzer. En jij gaat helemaal uit je panty. Dan liever een soldeerbout op zich. Ja, eh. maar strijken vind je ook leuk, toch? Enig. Ja, dat wist ik. Vooral van die hele mooie gekleurde overhemden. Ja, gekleurde overhemden. Of met bloemetjes vind ik ook leuk. Met roze en dat soort dingen. Ja, enig. Komt, er komt iemand langs om een kusje te geven. Maar het is een kerel. Nou, dat begint niet aan, hoor. <laughs> ga, ga. Eerst scheren, vriend. Eerst scheren. Geef, geef Chris maar een kusje. Ergens achter zijn oor. En dat gaat niet. Dat, gaat, nou, dat duurt dat ding toch eventjes af, Ja, nee, daarom hou ik hem juist nu ah, op. daar, heb, eh, daar, heb, jij er weer gelijk in. Je hebt geluisterd naar de Armin en Tobit Show, de eerste van de maand februari. En die is dan altijd live vanuit Manifesto. Met de nieuwe plaat voor je hoofd heb je kunnen luisteren naar Scram Sea Baby. Ja. En de titel was ja. M-A-R-I-T. Dat was hem. Weet Dankjewel. Je, echt, ja, parate kennis is alles joh, bij Radio 5 uh, eh, ik weet niet of jij het al hebt, eh, doorgehad. hij komt nog op de site te staan, maar er is een heel leuk filmpje in omloop, zeker op YouTube. En dat kun je eh, kijken bij Dion Zwart eh, op YouTube. En Dion is D-I-O-N. En Zwart is dan met een S-W-A-R-T. En dan kun je eh, zien hoe wij aan het verhuizen zijn gegaan naar eh, de Koepersweg vanaf de Arsenaatweg. En dat is een heel leuk filmpje geworden. En de update staat er inmiddels ook al op. Eh, inderdaad, die heb, ik gisteren, niet, eh, heb, ik gisteren gekeken. Ja. Je kunt het allemaal blijven volgen onder radio501.nl. En anders gewoon via Twitter. En dan gewoon slash radio501. En anders at radio501. Helemaal. Of hashtag of hekwerk, zoals we ja, zeggen. hekwerk. Ik vind het nog steeds wel een ding. Ik vind het wel, ik vind ja, wel leuk, hekwerk vind hem wel leuk. Goed, eh, eh, ik heb ervan genoten. Heb jij er ook van genoten? Ik heb er heel erg van genoten. Ik wil, eventjes, ik wil, ik wil jou bedanken en ik wil Rogier even bedanken voor de, de ondersteuning vanavond en in de techniek. Jeroen Otto, bedankt voor het maken van alle foto's. En natuurlijk Jolande, Chris, Laurens en Joey bedanken voor de, eh, hun invulling van de muziek vanavond. Ja. En voor de rest wil ik Manifesto bedanken voor wat ze weer hebben mogelijk gemaakt voor ons. En gaan we nou even springen met de vertellies, want dat is wel even nodig. Het is dezelfde muziek die onder het filmpje staat. En wat is hier leuk? Zal ik het dan één keertje doen? Nog één keer dan. Eén keer. Wacht even hoor. Dan moet ik even wachten. Ja, is... al die intro's hè. Ah, die intro's. Hè. Verschrikkelijk. Zeg veel plezier bij de Saturday morgen. We zijn er weer de hele dag bij. Ik ben er volgende week weer. Met wie weet ik nog niet. Maar vanaf nu, vanaf hier. What's up? she said you know me well I've seen you little Stephen and Joanna Around the back of my hotel, oh yeah almost said you was asking to me But I know you best as a blagger I said, tell me your name, is it sweet?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 I was